uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Iran. Volgens het leger zijn er enkele raketten onderschept. Over gewonden is niets gezegd. Wel zou er schade zijn. Mogelijk is het een vergelding voor een raketaanval afgelopen dag op een Iraanse legerbasis in Syrië. Daarbij zouden acht Iraniërs zijn omgekomen. Israël ontkent dat het de raketaanval heeft uitgevoerd. Een zware explosie in de actieve vulkaan op het grote eiland van Hawaii... kan een voorbode zijn van nieuwe explosieve vulkaanuitbarstingen. Dat zeggen Amerikaanse geologen. Als lava in de krater in aanraking komt met het grondwater... dan kunnen stenen kilometers hoog de lucht worden ingeslingerd. Maleisië heeft vanaf komende dag de oudst gekozen regeringsleider ter wereld. Dan wordt de 92-jarige veteraan en oud-premier Mahathir Mohamed tot premier benoemd... Hij heeft de parlementsverkiezingen gewonnen ten koste van premier Razak. Die werd afgestraft vanwege een corruptieschandaal. Mohamed is de leider van de coalitie van de oppositiepartijen... en was al eerder premier van Maleisië van 1981 tot 2003. In de play-offs voor Europees voetbal heeft Heerenveen met moeite van FC Utrecht gewonnen. Het werd 4-3. Utrecht kwam terug van een 3-0 achterstand, onder meer door twee eigen doelpunten van de Vriezen. Eerder op de avond verloor ADO Den Haag thuis met 5-2 van Vitesse. De politie in Los Angeles onderzoekt de verdwijning van een peperduur pak van Avengers filmheld Iron Man. De outfit lag in een loods waarin requisieten worden opgeslagen, maar is onvindbaar. Het is naar schatting ruim een kwart miljoen euro waard. Naar verluid gaat het om het pak dat acteur Robert Downey Jr. tien jaar geleden droeg in de eerste film over Iron Man.